Robert Baltus met het NOS Journaal. In het grootste deel van Europa zijn te weinig bijen om alle gewassen te beschuiven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waaraan wetenschappers van Wageningen University meewerkten. De onderzoekers denken dat het tekort vooral is ontstaan door de explosieve groei van biodiesel. Daarvoor zijn de afgelopen jaren veel velden met koolzaad, sojabonen en zonnebloemen aangelegd. Daarvan kan brandstof worden gemaakt. Maar het aantal bijen is niet zo explosief gegroeid, waardoor er niet genoeg dieren zijn die de planten bestuiven. Er zijn zo'n 7 miljard bijen te weinig. Het grootste tekort is er in Moldavië en Groot-Brittannië. Rusland heeft een veroordeling van de VN-veiligheidsraad tegen de Syrische regering tegengehouden. Dat zeggen bronnen binnen de Verenigde Naties tegen persbureau Reuters. Aanvallen van het Syrische regeringsleger op rebellen en burgers in de stad Aleppo moesten in de ontwerpresolutie worden veroordeeld. Er zouden zeker 700 doden zijn gevallen door skutraketten en barrelbombs, vaten gevuld met explosieven die vanuit helikopters op de stad worden gegooid. De veroordeling zou geen directe consequenties voor Syrië hebben gehad. Bij een helikopterongeluk voor de kust bij de Amerikaanse havenstad Norfolk zijn twee doden gevallen. Het gaat om een legerhelikopter van de VS. Eén inzittende wordt vermist, twee zijn gered. Norfolk ligt ongeveer 200 kilometer ten zuidoosten van Washington. Bijna 24 uur eerder stortte een Amerikaanse legerhelikopter neer in Groot-Brittannië. Bizar genoeg in het gelijknamige Engelse graafschap Norfolk. Bij die crash kwamen de vier inzittenden om. De Chileense hoofdstad Santiago wordt getwijsterd door hevige bosbranden. De brandweer heeft grote moeite om de branden vlakbij de stad te bestrijden. Er is al voor bijna 75 miljoen euro aan huizen en bedrijven in vlammen opgegaan. Het vuur veroorzaakt een dikke smok boven de stad. Inwoners worden gewaarschuwd om niet naar buiten te gaan als dat niet nodig is. Het weer regen, wisselvallig, met veel wind en morgenochtend misschien wat zon. Het wordt 12 graden, vanaf vrijdag wordt het iets kouder.